Clemens Peters met het NOS Journaal. Door de coronapandemie zijn er veel minder nieuwe donoren voor stamcellen. Afgelopen jaar nam dat aantal wereldwijd met ruim een kwart af. De teller bleef steken op 2,2 miljoen, terwijl was gerekend op ruim 3 miljoen. De mindere groei is onder meer veroorzaakt doordat er niet geworven kan worden op bijvoorbeeld scholen en universiteiten. Ook hebben nog niet alle landen mogelijkheden voor donors om zich online te registreren. Bij rellen met de Israëlische politie zijn in Jeruzalem gisteren ruim 200 Palestijnen gewond geraakt, meldt hulporganisatie Rode Halve Maan. Meer dan 100 gewonden werden in het ziekenhuis behandeld. Volgens Israël hebben ook 17 agenten verwondingen opgelopen. Na het laatste vrijdaggebed van de Ramadan begon een demonstratie tegen de uitzetting van Palestijnse families in een wijk in Oost-Jeruzalem. In de avond keerden betogers zich tegen de politie en gooiden onder meer met stenen en flessen. Agenten grepen in met waterkanonnen, rubberkogels en flitsgranaten. In India overleden de afgelopen 24 uur een record aantal mensen aan het coronavirus. Voor het eerst sinds het begin van de pandemie waren dat er meer dan 4000. Het totale dodental in India nadert de 240.000 en dat is het op twee na hoogste aantal ter wereld. Het aantal besmettingen in het land met ongeveer 1,37 miljard inwoners staat op bijna 22 miljoen. In de aanloop naar de wedstrijd Feyenoord-Ajax van morgen... zijn deze week in Rotterdam en Amsterdam supporterscafés en woonhuizen getroffen door explosies. Gisteren is een Amsterdammer van 21 aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. De geweldsincidenten hebben mogelijk ook te maken met een gebeurtenis van drie weken geleden... toen supporters van beide clubs bij de IKEA in Delft met elkaar aan de stok kregen. Feyenoord-supporters hebben nu besloten om een aantal cafés en woningen in de stad te bewaken tot de wedstrijd van morgen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag valt er regen. Het wordt een graad of 14. Morgen meer zon, hogere temperaturen. Het wordt al maximaal 26 graden, maar er vallen nog wel buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een korte file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Rottepolderplein. Je hebt daar vijf minuten op onthoud. Het heeft vooral te maken met de werkzaamheden op de A22...